Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De grens tussen Thailand en Cambodja lijkt rustig. Militaire leiders van beide buurlanden hebben de koppen bij elkaar gestoken... nadat gisteren een staakt het vuren is afgesproken. En die lijkt voorlopig stand te houden. Maar toch was het wel even spannend, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Toen het Thaise leger meldde dat Cambodja op vijf plekken nog gevochten heeft... Het Thaise leger voelde zich verplicht uit zelfverdediging terug te vechten. Maar de Thaise waarnemend premier zei vanmorgen dat eh, hij dat niet als een escalatie beschouwt... maar als een paar ongedisciplineerde soldaten. Als ze met eh, wat pistolen schieten, dan schieten wij met pistolen terug, zei hij. Hij zei, het is rustig, dus eh, wat hem betreft houdt het staakt het vuur stand. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen tijd het gebied ontvlucht, maar die kunnen nog niet terug. De volgende stap is het aanstellen van een speciaal team dat ook echt vrede moet gaan regelen tussen Thailand en Cambodja. Zorgpersoneel zal de komende jaren nog met veel meer stress en druk op hun werk te maken krijgen, denken hun werkgevers. Dat komt door iets wat ze dubbele vergrijzing noemen. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig, maar zorgwerknemers worden zelf ook ouder. En niet iedereen die met pensioen gaat kan worden vervangen. Vluchtelingenwerk krijgt toch meer subsidie van de overheid. Oud-minister Faber besloot eerder dit jaar om een deel van het geld dat naar de hulporganisatie gaat te schrappen. Nu heeft haar vervanger Van Wiel besloten om dat deels terug te draaien. Vluchtelingenwerk krijgt nu dit jaar 23 miljoen en een aneurysma, een echografie of tachycardie. Het UMC Groningen en andere academische ziekenhuizen komen met een app die dit soort ingewikkelde medische termen begrijpelijk maakt voor patiënten. Een van de bedenkers zegt dat de app heel simpel is. Patiënten kunnen in de spreekkamer een gesprek opnemen met de arts. En dan maken wij er met AI automatisch een samenvatting van die zij kunnen begrijpen. En wat ook denk ik ook van, echt van belang is, is dat je eh, daarna kunt bespreken met mensen om jou heen. Ja, en volgens hem is het wettelijk toegestaan om zo'n gesprek met de arts op te nemen. De app is al te downloaden en heet Ditto. Het weer dan nog. Vanmiddag is in het noordoosten af en toe wat regen, net als in het zuiden van het land. En voor de rest is het vooral genieten geblazen met veel zon en maximaal 17 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden tussen Roelof Arendsveen en Hoofddorp Zuid 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 No, no. not the one for me Big fat holes and a cherry tree I can't quite get that cause my heart was me yeah, yeah, yeah. Big fat holes and a cherry tree I can't quite get that cause my heart was me so cold ehm do now?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 dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen.